City Dijkers met het NOS Journaal. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen Iran... na de aanval op Israël afgelopen weekend. Die moeten vooral het Iraanse raket- en droneprogramma raken. De VS verwacht dat andere landen hun voorbeeld zullen volgen. Zo werkt de EU ook aan nieuwe sancties tegen Iran. De buitenlandministers van de lidstaten willen Iran ook kunnen straffen... voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten... zoals Hamas en Hezbollah... Opsporingsdienst Fiot is een onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit het buitenland. Vooral uit Bulgarije. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland... om zo vervolgens vanuit het buitenland online toeslagen aan te vragen. Mogelijk gaat het om bijna 2000 misbruikte burgerservice-nummers. Ruim tien jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht... Daardoor kwamen er strengere regels die uiteindelijk leidden tot de toeslagenaffaire. Steeds meer woningcorporaties zetten zogenoemde seniorenmakelaars in... om de doorstroom van ouderen naar kleinere woningen te bevorderen. Volgens koepelorganisatie Edes heeft inmiddels 70% van de corporaties zo'n makelaar. Ouderen in een groot huis die kleiner willen wonen... zitten vaak vol vragen over hoe ze dat moeten regelen. Een seniorenmakelaar begeleidt hen daarbij... Delse corporatie zegt dat er dankzij de doorstroom tot wel 50% meer aanbod is van grotere woningen. Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain hebben de halve finales bereikt in de Champions League. Dortmund won thuis met 4-2 van Atletico Madrid. En dat was genoeg om de nederlaag in de eerste kwartfinale goed te maken. Paris Saint-Germain versloeg Barcelona met 4-1 en poetste daarmee de 3-2 thuisnederlaag weg. Het weer vanuit de kust trekken weer wat buien over.